Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte wil niet extra bezuinigen op het Koninklijk Huis. Volgens Rutte lopen de Oranjes juist voorop bij de bezuinigingen. Het Koninklijk Huis heeft vorig jaar en dit jaar al 4% minder gekregen... terwijl bijvoorbeeld de Raad van State en de Tweede Kamer pas de komende jaren worden gekort. De premier noemde het verder onverstandig om het staatshoofd uit de regering te halen, zoals verschillende partijen willen. De koningin zou dan aan invloed winnen, omdat ze dan zelf politieke standpunten zou kunnen innemen die niet overeenkomen met het kabinetsbeleid. Het Scheperziekenhuis in Emmen heeft bij maagverkleiningoperaties de grote risico's genomen. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In 2008 en 2009 overleden vijf patiënten aan een maagoperatie. De chirurg die de operaties uitvoerde werd ontslagen omdat hij aantoonbare fouten had gemaakt. Maar volgens de onderzoeksraad was niet alleen de chirurg verantwoordelijk. Ook anderen, zoals de ziekenhuisleiding en zorgverzekeraar, hebben hun verantwoordelijkheid niet waargemaakt. Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum komt in Utrecht. In de kliniek wordt toponderzoek gedaan naar kanker bij kinderen. Het is de bedoeling dat vanaf 2015 alle ingewikkelde behandelingen hier worden gedaan. Eerder leek het erop dat de kliniek in Amsterdam zou komen, maar nu is voor Utrecht gekozen omdat daar ook het nieuwe kankercentrum voor volwassenen komt. Na de fusie van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het kankercentrum van het UMC Utrecht. 17 mensen die betrokken waren bij de rellen voor het Maasgebouw van Feyenoord mogen zes jaar lang geen enkel Nederlands stadion in, heeft de KNVB beslist. Bij de ongeregeldheden op 17 september, voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord de Graafschap, trokken enkele agenten hun pistool om te voorkomen dat Feyenoord hooligans het Maasgebouw binnenkwamen.